Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Artsen moeten zeer terughoudend zijn met het opnemen van zeer kwetsbare ouderen met een coronabesmetting in het ziekenhuis. Dat adviseren artsenverenigingen in een leidraad aan de collega's. In alle gevallen moet wel eerst met de patiënt het gesprek worden aangegaan. In de leidraad staat dat een verblijf op de intensive care niet vanzelfsprekend een positief effect heeft. Kwetsbare ouderen kunnen volgens de artsen bij een coronabesmetting beter thuis worden behandeld of in het verpleeghuis. De klimaatplannen van eurocommissaris Timmermans zijn in strijd met het verdrag van de Europese Unie. Dat zegt de juridische dienst van het Europees Parlement in een advies dat nog vertrouwelijk is. Het is de bedoeling dat de hele EU in 2050 klimaatneutraal is. In de plannen van Timmermans staat dat de commissie mag ingrijpen als lidstaten hun klimaatdoelen niet op tijd halen. De juridische dienst zegt dat dat te ver gaat, omdat het Europarlement en de Europese Raad zo in praktijk buitenspel worden gezet. De beloning voor de gouden tip die leidt naar de verblijfplaats van Gerald P. is verdubbeld naar 30.000 euro. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem van liquidaties. Zo zou hij een medewerker van een spyshop hebben vermoord. En ook denkt het OM dat hij banden heeft met de criminele groep rond Ridouan Tachi en de motorclub Wago. Drie jaar geleden is hij aangehouden in Suriname voor een dubbele liquidatiepoging in Noorderloos. Maar toen wist hij na elf dagen te ontsnappen uit de Surinaamse gevangenis. Sindsdien is hij op de vlucht. Het weer. Vanuit het noorden is steeds meer bewolking binnenkomen drijven. In het zuidoosten blijft het tot laat in de middag nog vrij zonnig. Lokaal kan een buitje vallen. Het wordt vandaag tussen de 8 en de 11 graden. Morgen is er af en toe zon. Er valt ook plaatselijk een bui. En het wordt morgen ongeveer 10 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Will heaven step in, will it save us from our sin, will it? Cause this house of mine stands strong. That's the price you pay. the light within the dark trees shadowing what's happening. Looking through the glass, find the wrong within the past, knowing we are the youth. Caught until it bleeds out of wood without the peace, face a, a bit of the truth, the truth. I'm fading to black, I'm fading. took an oath by the blood of my head, won't break it. I can taste it, the end is a bonus, I swear. voel gek en... Ik heb niet zoveel meer nodig Want wat ik heb is goud en laatst werd uit mijn huis gestolen Toen dacht ik dat is gek, maar ik kan het zo weer kopen En laat ik je niet zien, want dan zal ik je moeten slopen Maar even serieus, ik heb gewoon een keus Ik ben in brakke put aan de batido's met een vluchtje En het heb tussen mijn tenen Ik wil dit nooit in mijn eentje, baby Schat, wat is het waar Als ik dit niet deel met jou Zijn volledig van de kaart Op een strand in Curaçao We genieten van de zon En de wietrook in mijn long Alright now Ik zie een vallende ster en ik wens Dat je me morgen nog herkent Stappen in het paradijs Zolang we samen zijn, ben ik de beste versie van mijzelf. Ik heb de wijn, je doet de water bij. Zolang we samen zijn, ik ken je net, maar het voelt goed, dus ik wil gokken op die motion. We kunnen skinny dippen, duiken in de ocean. Smeren met die lotion. Schat, ik ben er gelijk, er zijn geen beren op de weg. En al die praatjes van je mag je demonstreren in mijn bed. Kom Schat, wat is het waar als ik dit niet deel met jou?